Mark Visser met het NOS Journaal. Nederland bevindt zich in een recessie, dat zegt het Centraal Planbureau in zijn decemberraming. Volgens het CPB krimpt de economie volgend jaar met een half procent. De werkloosheid stijgt met 90.000 en komt uit op zo'n 475.000 mensen. Volgens de CPB is pas in de tweede helft van volgend jaar kans op enig economisch herstel. Minister Verhagen zegt in een reactie dat we allemaal iets van de verslechterde economie zullen merken. We zullen moeten kijken naar maatregelen en hervormingen die niet alleen besparingen voor de schatkist opleveren, maar die ook perspectief bieden om beter uit deze zware tijd te komen, zei Verhagen. PVV-leider Wilders liet vanochtend weten dat het kabinet zijn handen in elk geval moet afhouden van de hypotheekrenteaftrek. De voorzitter van pedofiele vereniging Martijn heeft kort geleden twee weken afgezonderd geleefd in de gevangenis in Hogeveen. Volgens de gevangenisdirectie was voorzitter Van den Berg in gevaar doordat spanningen tussen hem en medegedetineerden uit de hand dreigden te lopen. Hij werd gedurende de twee weken niet samen met anderen gelucht en werkte ook niet met anderen. Van den Berg is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De staat mag het onbegeleid verlof voor mensen die zijn veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf weigeren. Dat is de uitspraak in een kort geding tegen de staat. Dat was aangespannen door een man die is veroordeeld tot levenslang voor een dodelijke schietpartij in een café in Delft. Inzet van het kort geding was het onbegeleid verlof. Volgens de gevangenen had de staat verwachtingen gewekt, maar het hof zegt nu dat dat niet zo is. Nederland is nog steeds een van de welvarendste landen van de EU. Op de welvaartsniveaulijst van Eurostat staat Nederland op de tweede plaats achter Luxemburg. Het bruto binnenlands product per inwoner lag vorig jaar in Nederland 33% hoger dan het gemiddelde van de EU-landen. Hekkensluiter op de welvaartslijst van de EU-landen is Bulgarije. Het weer, opklaringen, maar van het westen uit weer buien. Wind is vooral op de Wadden nog lange tijd stormachtig.